12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Vught is gisteravond de dodenherdenking verstoord... door gevangenen in de penitentiaire inrichting... die vlak bij de herdenkingsplaats staat van de voormalige concentratiekamp. Tijdens de twee minuten stilte werd er gejoeld en geschreeuwd. Sommige aanwezigen zeggen dat ze Allahu Akbar hebben gehoord. Robert Meijer van de dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt dat een gevangene begon te schreeuwen en dat anderen hem bijvielen. De man die begon is in een isoleercel gezet. Het kabinet trekt extra geld uit voor de viering van 75 jaar vrijheid. Eerder was er al 9 miljoen euro toegezegd en er komt 15 miljoen bij. Met het geld moet de kennis van de geschiedenis en de Europese waarden en vrijheden worden vergroot. Een deel wordt gebruikt om oorlogsmusea aantrekkelijker te maken voor jongeren, bijvoorbeeld door ze interactiever te maken. De viering van 75 jaar vrijheid begint in augustus met herdenking van de slag om de Schelde in 1944. Mensen die lachgas willen gebruiken of verhandelen... zijn vandaag niet welkom op de meeste officiële bevrijdingsfestivals... blijkt uit een rondgang van de NOS. Hoewel het gebruik van lachgas in Nederland legaal is... mogen de organisaties zelf beslissen wat ze doen. Vorig weekend op Koningsdag rukten ambulances tientallen keren uit... omdat mensen onwel waren geworden door lachgas. De orkaan Fani heeft in India en Bangladesh veel schade aangericht... maar het aantal slachtoffers lijkt beperkt. Lokale media spreken van zo'n 25 doden. De massale evacuaties, waarbij in totaal bijna 3 miljoen mensen hun huis verlieten... lijken een ramp van grote omvang te hebben voorkomen. Fani ging vrijdag in het noordoosten van India aan land... en raaste daarna door naar Bangladesh, waar hij afzwakte tot een storm. Het weer, zon, wolken en enkele buien. Het wordt vanmiddag 9 tot 12 graden. Vanavond en vannacht is vooral in de kuststreken nog kans op een bui... Landinwaarts zijn er meer opklaringen en is het vrijwel droog.